uur. samen met het NOS-journaal. In Indonesië is opnieuw een grote groep bootvluchtelingen aan land gekomen. Vissers hadden de 370 vluchtelingen zien ronddobberen en brachten ze naar Aceh. De migranten zijn uitgedroogd en verzwakt. Ze zouden ruim vier maanden onderweg zijn geweest. Een van de opvarenden zegt dat ze hadden geprobeerd om Maleisië binnen te komen... maar dat ze daar werden weggestuurd. De afgelopen tijd waagden duizenden vluchtelingen uit vooral Birma en Bangladesh de oversteek. Indonesië praat vandaag met Maleisië en Thailand over de opvang van deze mensen. D66 en PvdA willen af van het verbod op majesteitsschennis. In het televisieprogramma Pauw zei D66-Kamerlid Verhoeven dat de speciale wet niet nodig is. Er is al een algemene wet die belediging, smaad en laster verbiedt. En volgens D66 en PvdA kan ook de koning daar gebruik van maken. De discussie rond majesteitsschennis leidde onlangs weer op... nadat het OM had besloten een man te vervolgen die fuck de koning had geroepen. Treinreizigers in Duitsland moeten opnieuw rekening houden met een staking. De nieuwe machinistenstaking begon gisteren al bij de goederentreinen... en werd twee uur geleden uitgebreid naar het passagiersvervoer. De machinistenvakbond eist meer loon en een kortere werkweek en wil dat regelen in een aparte CAO. Deutsche Bahn ziet daar niets in. Begin deze maand werd al eens zes dagen gestaakt. De bond waarschuwt dat de nieuwe staking de langste kan worden tot nu toe. Er is geen einddatum gesteld. President Obama heeft in recordtijd een miljoen volgers gekregen op zijn nieuwe Twitter-account. Hij had er slechts vijf uur voor nodig. Obama introduceerde zijn Twitter-account een dag geleden. Hij beloofde zijn berichten zelf te tikken. Inmiddels heeft de president al ruim 2 miljoen volgers.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 can show me the way and give me a sunny day. But what does it mean without your love? And if I could travel that I be? know that when you look at me, there's so much that you just don't see, but it 穿行。 some help deciding to forget my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 Tie another one to your back, baby. hey, kids, rock and roll. could die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 that you were home. Yes, I pray that you was still green.